uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Alkmaar zijn 15 huizen ontruimd... nadat de politie in een woning zwaar vuurwerk had gevonden. De politie kwam eigenlijk af op een melding... dat een man op straat stond te zwaaien met een pistool. Ze vonden de verdachte uiteindelijk in een woning... waar dus ook dat zware vuurwerk in lag. De explosieve opruimingsdienst kwam in actie... en omwonenden zijn opgevangen. De politie, de schoonmaak en het OV, waar je ook kijkt... lijkt de komende dagen wel gestaakt te worden. Nou, dit keer gaat het om het vroegpensioen. Mensen met een zwaar beroep willen ook in de toekomst eerder met pensioen kunnen blijven gaan. Maar werkt dat eigenlijk? Je werk neerleggen om te krijgen wat je wil? Nou, deze hoogleraar arbeidsrecht van de, universiteit, van de Erasmus Universiteit is duidelijk. Over het algemeen kan je zeggen dat staken altijd wel effect heeft. We hebben in het verleden bijvoorbeeld gezien dat als er onderhandeld wordt over een uh, eh, CEO die eh, die, die bijvoorbeeld helemaal is vastgelopen. Ja, dan kan het helpen door eh, druk uit te oefenen. En eh, nou, je zou kunnen zeggen, onder het vorige kabinet was er absoluut geen ruimte om mee te denken, na te denken over nou, de, de, de vervroegde uittredenregeling. Ja, en dan gaan bonden staken. En dan is er toch opeens beweging. Ja, want het nieuwe kabinet is wel bereid om mee te praten over dat eerder stoppen met werken. Al zijn ze er nog niet uit, dus de stakingen gaan voorlopig door. Een bijzondere maand in een dierentuin in Berlijn. Want daar worden de gorilla's in de gaten gehouden met AI. Om zo hun soortgenoot in het wild te beschermen. Nou, AI kan elke gorilla apart herkennen. En ook zien of ze bijvoorbeeld ziektes hebben. Het wordt eerst getest in de dierentuin. Zodat het daarna in het wild gebruikt kan worden. En dat is ook hard nodig, zegt deze onderzoeker. Lowland gorillas as well as all other uh, kinds of gorillas are critically endangered. And so the population is, has been uh, uh, shrinking and there's the risk of extinction. Ja, het AI-systeem kan ook zelf alarm slaan als er iets aan de hand is bij de gorilla's.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 Tussen Amsterdam-Tuindorp, Ozaan en amsterdam Het is de vertraging ruim een half uur... Op de A7 Horen Heerenveen tussen Wieringerwerf en Brezandijk ruim 20 minuten op onthoud. Op de A9 ook, maar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart heb je ook nog een kwartier verdraging.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 the You know you do it right. to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing. Until it's through, I wanna get with you. Zandvoort en de regio.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 De politie heeft een 19-jarige Rotterdammer aangehouden voor het beschieten van een tram gisteren. De dader ging er na de schietpartij vandoor. Twee trampassagiers raakten gewond. De winst van de VDL-groep is het afgelopen halfjaar flink gekelderd. Van 42 miljoen vorig jaar naar 3,3 miljoen euro dit jaar. Dat komt vooral door de sluiting van VDL Netcar en Born. VDL verwacht het komende halfjaar verbetering. Het weer, buien met lokaal onweer en soms veel regen. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen zonnig en 24 tot 28 graden. En s'avonds weer kans op onweer.